Levi van Eck met het NOS-journaal. Hongarije steunt Mark Rutte niet als kandidaat voor de positie van secretaris-generaal van de NAVO. De Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat zijn land niet iemand kan steunen... die Hongarije op de knieën wilde krijgen. Hongarije voerde drie jaar geleden wetten in die zogenoemde homopromotie verbiedt. Rutte had daar verder kritiek op en zei dat Hongarije daardoor niets meer in de EU te zoeken had... Er is geen officiële procedure voor het aanstellen van een nieuwe secretaris-generaal... maar alle 31 lidstaten moeten wel unaniem instemmen. Bij het ski-ongeluk waarbij vorig jaar in Tirol een Nederlandse vrouw om het leven kwam... was geen sprake van nalatigheid. Dat heeft de rechter in de Oostenrijkse stad Innsbruck bepaald. Alle aangeklaagde partijen zijn vrijgesproken. Bij het ongeluk gleden meerdere skiers uit op een deel van de piste dat bevroren was... Justitie in Oostenrijk klaagde de liftondernemer aan die verantwoordelijk was voor de piste... omdat het bedrijf had kunnen weten dat de piste onveilig was. Maar de rechter ging daar niet in mee. De arbeidsinspectie roept getuigen op om beelden van het fatale brugongeluk in Lochem te delen. De inspectie zei in het tv-programma Opsporing Verzocht... dat het niet alleen hoeft te gaan om foto's en video's van het moment van het ongeluk... maar ook om beelden die in de dagen voor het ongeluk zijn gemaakt... Bij de brug in aanbouw stortte twee weken geleden een brugdeel neer op een bouwsteiger. Een Belgische en Poolse bouwvakker kwamen om het leven. Bij een steekpartij in Honselersdijk zijn vanavond drie mensen gewond geraakt... van wie twee naar het ziekenhuis zijn gebracht. De politie is op zoek naar twee verdachten die na de steekpartij op de vlucht sloegen. Rond 8 uur kwamen meerdere meldingen binnen van een vechtpartij op straat in het Westlandse dorp. Over de aanleiding van de steekpartij is nog niets bekend... De slachtoffers en daders lijken bekenden van elkaar te zijn. Het weer. Vannacht is het droog en in de opklaringen ligt de temperatuur rond het vriespunt. De komende dag begint regionaal mistig.